De te vragen hoe wij in het oorlogsveld overbrengen onze dagen bloed aan hiet en kokensel. Luister al de zonnestralen reizen hoog mijn kleine groep, duizend Duizendmalen meer ervaren die wat eentje beetje van der Heel de dag ziet men met fieber om de krijgbediening doen. En hoe langer tijd, hoe liever op de maat gaan door het groen. Niemand die ooit liever dingen, men geeft er nog slag nog goed. En men rust erom te zingen, die wat eindje van der nood. Die wat eindje van der nood. Wij verlangen naar de uren dat men op om zult der doen te besturen zijn nieuw gezinden om geduld gelijk de leven, wachten wij op kruiseloos. Om in braven af te schreeuwen, die was eindje van der nood. Maar krijgsgevaren zullen zijn door echt gevaar. En gij zult in vrijheid varen, in een zoon van Brabant aard. Om een dankbaar her te tonen, leert hem van op uw schoot. Eerst van al die zoete tonen, die wat eindje was.